uur. Morat Rouakili met het NOS-journaal. In het centrum van Den Haag is vandaag een noodbevel van kracht. Het gemeentebestuur meldt op Twitter dat dat nodig was... wegens ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde en veiligheid op Prinsjesdag. De maatregel lijkt vooral genomen uit vrees voor de komst van protesterende boeren. Boeren die met hun trekkers willen demonstreren in de stad... worden teruggestuurd en indien nodig vanaf de stadsgrens naar elders geleid, twittert de gemeente. De helft van de Nederlandse advocaten kreeg vorig jaar te maken met agressief gedrag van cliënten of anderen. Dat blijkt uit een onderzoek op verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Van de advocaten met zo'n negatieve ervaring bestempelt een derde het incident als ernstig. Een vijfde overweegt zelfs te stoppen met de advocatuur. Verbale agressie komt het vaakst voor. Daarbij gaat het om schelden en schreeuwen. Daarna volgen intimidatie en bedreiging. Bij 4% was er sprake van fysieke agressie zoals duwen, spugen of met spullen gooien. Het duurt mogelijk nog dagen voordat het elektriciteitsnetwerk in Puerto Rico is hersteld. Dat zei de gouverneur van Puerto Rico nadat orkaan Fiona zondag het land volledig had platgelegd. De staart van de orkaan leidde maandag ook nog tot problemen op het eiland... vanwege de aanhoudende zware regenval. De Nationale Garde redde meer dan 900 mensen. Er is nog altijd overstromingsgevaar. En bij de meeste Puerto Ricanen komt er momenteel geen drinkwater uit de kraan. Het westen van Mexico is getroffen door een krachtige aardbeving. Die had een kracht van 7,6. In de havenstad Manzanillo is zeker één dode gevallen... toen een muur van een winkelcentrum instortte. Verder zijn er nog weinig berichten van grote schade. Wel is op sommige plekken de stroom uitgevallen... onder meer in delen van Mexico-stad. Het weer. Gedurende de dag wordt het vaker droog en komt er meer ruimte voor de zon.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 Turn the lights out, baby. d'abord une Natacha, mais avant il y avait Nathalie, puis tout de suite après il y a eu Laura, et ensuite il y a eu Aurélie, évidemment il y a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr il y a eu Eva et Valérie, mais mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours mon amour, mon amour Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours euh, Mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi ce qu'il a